De politie heeft vier aanvallers doodgeschoten. De vijfde is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen. Indonesië heeft de laatste tijd veel te maken met extremistisch geweld. Op het eiland Java zijn de afgelopen week bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Of er een verband is tussen de zwaarteaanval en de bomaanslagen is niet duidelijk. De ontmoeting in juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump staat op losse schroeven. Noord-Korea twijfelt zolang de VS het einde eist van het Noord-Koreaanse kernprogramma. In een verklaring noemt het land president Trump een mislukte president... als hij in de voetsporen van zijn voetgangers, voorgangers treedt. Gisteren blies Noord-Korea al een ontmoeting af met Zuid-Korea. De bezwaren van ondernemers die vonden dat ze een te hoge bijdrage voor hun privékilometers moesten betalen zijn afgewezen. Bijna 200 ondernemers maakten bezwaar tegen het vaste percentage dat de Belastingdienst hanteert voor wie geen kilometerregistratie bijhoudt. Ze vonden dat bedrag veel te hoog. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat beroep mogelijk was... op voorwaarde van een goede onderbouwing van het aantal kilometers dat ze privé hadden gereden. De Belastingdienst vindt nu de gegevens die ze hebben aangeleverd niet overtuigend. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. De natuurorganisatie wil daarom dat alle boswachters pepperspray mogen dragen. Ze mogen al handboeien en binnenkort ook een wapenstok bij zich hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van De Wereld Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal.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 Omdat we er nog even eentje doen eh, buiten de lijsten van Bob eh, non-stop op. Eh, dat is deze van de Simple Minds. vind ik toch wel even leuk. in 2014 brachten ze toch dit hele fijne nummer uit. En ehm, ja, dat leidde ertoe dat er ehm, dat het toch heel bijzonder werk is geweest. wat ze een beetje doet denken aan de jaren 80. Nummer heet Blind Folded. nog een paar seconden over uh, dat je denkt...